Gestart. Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. Internationale ruimtestation ISS. Samen met een Russische en Amerikaanse collega zweefde hij kort voor zeven uur via de luchtsluis het station binnen. Op beelden uit het ruimtestation, kort na zijn aankomst, is Kuipers te zien met een grote grijns op zijn gezicht. Vanuit Mission Control in Kazachstan kon zijn familie met de astronaut praten. Zijn jongste dochter zong Ziegins komt de stoomboot voor haar vader. André Kuipers blijft bijna vijf maanden in het ISS. Bijna 2200 mensen die met belastinggeld worden betaald verdienen meer dan de balken en de norm. Dat blijkt uit een overzicht van minister Spies van Binnenlandse Zaken. De mensen die boven de balken en de norm van 193.000 euro zaten verdienen gemiddeld ruim 234.000 euro. Onder de veelverdiener zijn veel medisch specialisten. Huurders en de woningcorporaties zijn tegen de verkoop van 75% van alle huurhuizen. Het kabinet wil de corporaties daartoe verplichten om het eigen woningbezit te bevorderen. De corporaties en de Woonbond, de Belangenvereniging van Huurders, noemen het plan onverstandig. meeste huurders verdienen te weinig om een huis te kopen en er is juist veel behoefte aan betaalbare huurhuizen, zegt de Woonbond. Corporaties zijn op zich niet tegen verkoop, maar willen zelf bepalen welk deel van hun woningvoorraad ze te koop aanbieden. Drie Haagse advocaten zijn veroordeeld voor belastingontduiking. Ze moeten boetes betalen van 15 tot 23.000 euro en kregen een werkstraf van 40 uur opgelegd. De advocaten kochten jarenlang spullen voor privégebruik, maar lieten die op de rekening zetten van hun kantoor. Daardoor hoefden ze minder belasting te betalen. De rechtbank noemt het ernstig dat de advocaten zich zo jarenlang hebben verrijkt. Ook hebben ze volgens de rechtbank het aanzien van de advocatuur geschaad. De drie advocaten zijn ook al door de tuchtrechter binnen de advocatuur gestraft. Het weer vanavond regen en aan zee windkracht 7. Morgen begint met een bui, in de middag droog en wat zon. Het wordt dan 8 graden en de kerstdagen zijn bewolkt en droog.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 There is boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. you gave us, oh my Lord. fijne dagen.